my side. Scared my heart go free and dive in blind. Cause love and heartbreak, they walk within line. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. see you can't hide your tears. You don't need down to earth flavor. Close my eyes. It's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good.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 it's is coming around again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 We got a damn good reason to put your troubles aside. Put all your winter sorrows, hang out to dry. Throw it away.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 Don't say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 Zandvoort, op 106.9 VFM my 赶紧完了，赶你。 encontremos. Extrañé esa boca tanto tiempo, vamos a perder un momento. esto no es la más paz y Yo sé que quieres lo mismo, entonces dámela ya. mamá déjanos de cuento que esto no es casualidad. Don, don, donde tú quieras, lo hicimos en la piscina y en la escalera, en la cama y en la playa. lo haré, te lo haré Zie